Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De e- Haagse Schilderswijk zijn voorgeleid aan de rechtercommissaris. Zes van hen blijven nog ten minste twaalf dagen vastzitten tot 15 juli. Op die dag is een speciale zitting waarin alle verdachten in één keer voor de rechter komen. Sinds maandag zijn in totaal 261 mensen opgepakt tijdens de rellen in Den Haag. De Haagse politie doet meerdere onderzoeken naar bedreigingen tegen agenten. Politiechef Van Musser zegt dat agenten al dagen worden bedreigd via internet. Taxichauffeurs voeren weer actie op Schiphol. Ze hebben de taxistrook voor de aankomsthal geblokkeerd. De chauffeurs zijn boos omdat taxis zonder speciale Schipholvergunning... tegenwoordig ook klanten mogen oppikken op de luchthaven. Dat leidt volgens hen tot ronselpraktijken en oneerlijke concurrentie. De blokkade van de taxistrook begon rond drie uur vanmiddag... en zou rond deze tijd worden beëindigd. De actie heeft overlast veroorzaakt voor klanten... die moeilijker aan een taxi konden komen. In juni was er al een soortgelijke actie. Het aantal hypotheekaanvragen is met 80% omhoog geschoten in vergelijking met vorig jaar. In totaal werden er 97.000 hypotheken aangevraagd. Oorzaak is de aantrekkende woningmarkt. Daarnaast gingen de aanvragen omhoog doordat mensen nog snel een hypotheek wilden... voor de aanscherping van de leennormen sinds 1 juli. Ook speelde mee dat de hypotheekrente weer voorzichtig omhoog kruipt... en de klanten nu nog willen profiteren van de lage rente. Tijdens de Tour de France in Nederland zet het Rode Kruis dagelijks meer dan 20 speciale fietsambulances in. Het gaat om speciaal getrainde fietsers die eerste hulp kunnen bieden. Hulpverleners kunnen zo veel sneller bij een ongeval zijn. De, fietser wordt, eh, de fietsers worden via een chip gevolgd door het ambulancepersoneel... dat daardoor ook sneller weet waar het naartoe moet. De fietsende hulpverleners komen later dit jaar ook in actie tijdens Seil. Het weer, de zon schijnt volop. In het binnenland is het 29 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht valt er plaatselijke regen- of onweersbui. Morgen erg warm, 29 tot 36 graden. In de avond weer kans op buien. Dit was het NL. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal opvallende files loopt nu ook snel terug. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat nog wel 6 kilometer file tussen Voorthuizen en Knobbert Hoeverlaken door een ongeluk. De linkerrijstrook is nog altijd dicht op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen afrit Haarlem-Zuid en Badhoevedorp 3 kilometer door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam richting Europort bij Spijkenisse 3 kilometer. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk. A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en Knobbert Klaverpolder 8 kilometer.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 You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths, and you're wet, so you take explosive. So get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes. the rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Solo, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace reside. first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, execution is aim. Get together and rebuilding a fire. fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told, and we ain't gonna fold.